Oudere auto's worden vaak gestolen voor de onderdelen. En daar zijn de politie en de handel steeds beter op gaan letten. Het aantal diefstallen van motoren is wel gestegen met ruim 8 de topman van Axo Nobel, Tom Buchner, treedt per direct af. Dat doet hij om gezondheidsredenen, zegt het vervechemiebedrijf. Buchner is sinds 2012 bestuursvoorzitter van de multinational. Vlak na zijn komst was hij al een paar maanden uit de roulatie vanwege een burn-out. Axo heeft een hectische tijd achter de rug met een reeks overnamepogingen door het Amerikaanse PPG. De opvolger van Buchner wordt de Belg Thierry van Lanker. Hij werkt sinds vorig jaar bij Axo Nobel. Bij een brand in een flat in Diemen zijn drie mensen gewond geraakt. Eén van hen is er slecht aan toe. De brand brak om kwart voor vier uit in een benedenwoning. De flat van 16 verdiepingen is daarna ontruimd. Tientallen mensen hebben eerst buiten gewacht en werden toen opgevangen in het gemeentehuis van Diemen. Het vuur is uit, maar er is geen gas, water en licht in de flat. Milieuorganisaties in Nieuw-Zeeland maken zich zorgen over de vondst van een grote goudader in een van de bekendste natuurgebieden. Een mijnbouwbedrijf verwacht dat er 8.500 kilo goud zit met een waarde van tientallen miljoenen euro's. Natuurbeschermers en bewoners vrezen dat het water in het beschermde gebied op het Noordereiland vervuild raakt. President Trump en zijn Russische collega Poetin hebben naast hun officiële gesprek tijdens de G20-top nog een keer met elkaar gepraat. Dat gebeurde tijdens een diner voor de wereldleiders van de top in Hamburg. Trump en Poetin zouden halverwege dat diner zijn weggegaan om nog een uur met elkaar te praten. Het weer zonnig en broeierig warm, 27 tot 32 graden. Later in de middag van het zuiden uit stevige onweersbuien... met kans op zware windstoten, hagel en veel regen. Dit was het... ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A4 vanaf Rotterdam naar Amsterdam bij knooppunt Prins Klausplein 2 kilometer file.